11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Columniste Ebru Umar mag Turkije nog niet verlaten. Dat kreeg ze zojuist te horen in het Paleis van Justitie in de plaats Kusadasi. Ze hoopte daar te horen dat ze weg mag. Umar werd een paar weken geleden opgepakt... na het beledigen van de Turkse president Erdogan op Twitter. Ze werd vrijgelaten, maar mocht het land niet uit. Het is onduidelijk of er een aanklacht komt tegen de columniste. De Turkse AK-partij wil premier Davutoglu opzij schuiven en houdt daarom snel een speciaal congres. Dat zeggen partijbestuurders die anoniem willen blijven. Oorzaak zou oneenigheid zijn tussen premier Davutoglu en president Erdogan. Davutoglu houdt mogelijk vanochtend een persconferentie. Formule 1-coureur Max Verstappen promoveert per direct naar het team van Red Bull. Hij neemt afscheid van dochterteam Toro Rosso, waarmee hij het afgelopen seizoen reed. Er gingen deze week al geruchten over de overstap. De 18-jarige Verstappen vervangt bij Red Bull de Rus Kwiat. Die crashte afgelopen week twee keer en wordt naar Toro Rosso verplaatst. Het komt niet vaak voor dat een coureur tijdens het Formule 1 seizoen van team wisselt. In Monster zijn afgelopen nacht van meer dan 30 auto's de banden lek gestoken. In het Westland is al meer dan een half jaar een bandenprikker actief. Of het gaat om één iemand is nog niet duidelijk. In totaal zijn er sinds september vorig jaar zo'n 240 banden lek gestoken. Er is hoop dat de dader afgelopen nacht is gefilmd... omdat meerdere bewoners van de wijk in Monster een camera in hun auto hebben. Rond deze tijd is in Groningen de officiële start van Bevrijdingsdag. In de stad Schouwburg houdt Iran-correspondent Thomas Erdbrink de 5 mei-lezing. Daarna is er nog een kinderlezing. Rond 1 uur ontsteekt premier Rutte het vrijheidsvuur op het bevrijdingsfestival in Groningen. Daarmee beginnen de bevrijdingsfestivals. Het weer nog flink wat zon vandaag, alleen in het westen mogelijk wat bewolking. Het wordt vanmiddag maximaal 20 graden. Morgen en in het weekend opnieuw zonnig en ook een stuk warmer. Smiddags is het 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Diemen en Muiden. Tussen Hilversum Noord en Bunschoten. Op de A12 naar Utrecht tussen de Meren en Knoop Lunetten. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel West en tot over 5 kilometer. Ruim een kwartier vertraging. Een ongeluk op de A27 Gorkum Almere tussen Rijnsweert en Beeldhoven 3 kilometer. Tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum ook 3. De A27 richting Almere tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes 5. De A28 is dicht van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder na een ongeluk. Omrijden kan het verkeer vanaf knooppunt Rijn-Zweert via Hilversum over de A27 en de A1.